De zaak was aangespannen door een ongetrouwde moeder die in 1968 beviel van een zoon. Haar kind werd weggehaald. Duizenden andere moeders overkwam hetzelfde, zoals deze vrouw. Dat heeft mijn leven bepaald. En eh, ja, voor een gedeelte is dat ook wel ontwricht. Het is zeker mijn zaak. En net, zoals het van... van eh, alle moeders zijn die, eh, die hun kind zijn kwijtgeraakt. Het gerechtshof erkent het leed van de moeder die de rechtszaak had aangespannen... maar zegt dat de zaak is verjaard. Rusland lijkt niet veel te voelen voor het plan van Amerika en Oekraïne... voor een tijdelijk staakt het vuren. Dat plan wordt as we speak besproken in Moskou met een Amerikaanse delegatie. Volgens de belangrijkste buitenlandadviseur van president Poetin... is het plan vooral in het voordeel van Oekraïne. Poetin zelf heeft nog niet gereageerd. De verwachting is dat hij later vandaag reageert. De Nederlandse privacywaarde Waakhond is kritisch op het nieuwe wetboek van strafvordering. Dat wetboek wordt nu gemaakt en met de nieuwe wettekst kunnen politie en justitie straks makkelijker persoonsgegevens verzamelen. De autoriteit persoonsgegevens snapt dat, maar waarschuwt voor het bewaren van grote databestanden. Er zitten vaak ook heel veel gegevens in van mensen die niets met die strafbare feiten te maken hebben. Dus als je informatie binnenkrijgt over mensen... dan moet je iedereen die niets met die feiten van doen heeft... dan moet je die systemen ook weer schonen. Ja, daar is nu nog niet genoeg over nagedacht, zeggen ze... waardoor gegevens van onschuldige mensen mogelijk jarenlang in de politiesystemen blijven rondzwerven. er kan veel beschuit met muisjes uit de kast getrokken worden op een kinderboerderij in Gouda. Daar is een moedergeit bevallen van niet één, niet twee, maar vijf geitjes. Dat is best bijzonder, want gemiddeld krijgen geiten twee of drie lammetjes. Er zijn nog geen namen voor de vijfling, want de kinderboerderij in Gouda zegt dat je creatief moet worden met zoveel geitjes. Het weer trekken felle buien over. Er tussendoor is er volop zon bij een graad of 8. Morgenochtend kan er ook nog een buitje vallen. Daarna wordt het droog en best zonnig bij 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer sta je zo'n 5 minuten vast. En verder ook oponthoud op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp.